Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Heerlen is een leider van een Duitse extreemrechtse groep opgepakt. Volgens het Duitse OM gaat het om een van de oprichters van de zogenoemde Goyim-partij Duitsland. Die heeft een website waarop antisemitische berichten staan en waarop de holocaust wordt ontkend. Ook staan er oproepen om joden om het leven te brengen. Waarom de man in Heerlen verbleef is niet duidelijk. In Berlijn werd een andere voorman van de groep opgepakt. Verspreid in Duitsland zijn de huizen van nog eens zes andere verdachten doorzocht. Na de coronacrisis denken mensen weer hetzelfde over de samenleving en de politiek als vroeger, verwacht het Sociaal en Cultureel Planbureau. Uit literatuuronderzoek blijkt dat ook eerdere virusuitbraken en crisis niet hebben geleid tot blijvend andere opvattingen. Het vertrouwen in de politiek is door de coronacrisis nu wel flink gestegen, maar door de recessie die eraan komt kan dat volgens het SCP snel weer verdwijnen. Ook het toegenomen vertrouwen in andere mensen zal tijdelijk zijn. Zo bleek bijvoorbeeld na de aanslagen van 11 september 2001. De eerstvolgende Ocean Race is vanwege de coronacrisis met een jaar uitgesteld. De grootste zeilrace ter wereld stond gepland om van start te gaan in oktober 2021. Maar doordat er in de voorbereidingen al veel vertraging is opgelopen... wordt dat nu oktober 2022. De zeilrace begint dan in Alicante en zal negen maanden later eindigen in Genua. Onderweg doen de zeilers ook Nederland aan. In het voorjaar van 2023 eindigt en begint er een etappe in Scheveningen. Real Madrid heeft de Spaanse voetbalcompetitie gewonnen. Dankzij een 2-1 overwinning op Villarreal kan de club niet meer worden ingehaald door FC Barcelona. Dat de afgelopen twee jaar landskampioen werd en vanavond met 2-1 verloor van Osasuna. Het is voor Real Madrid de 34ste landstitel. Het weer. Vannacht overwegend droog met plaatselijk kans op mist. Minima rond 12 graden. Overdag eerst op veel plaatsen bewolkt. Maar in de loop van de dag schijnt vaker de zon. Er staat weinig wind en het wordt 19 tot 22 graden.